uur. Freddy van met het NOS-journaal. Premier Rutte gaat volgende week voor de tweede keer op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Er is van 16 tot en met 19 juli een Nederlandse handelsmissie in Boston. Op de 18e is de ontmoeting gepland. Het is nog niet bekend welke onderwerpen op de agenda staan. De verdachte van een dodelijke steekpartij vanmiddag in Kerkrade had een straatverbod. Dat hebben buurtbewoners tegen de NOS gezegd. De vrouw van begin 40 zou enkele maanden geleden de relatie met de man hebben verbroken. Omdat hij haar daarna bedreigde zou hij het straatverbod hebben gekregen. De man stak de vrouw vanmiddag op straat in een woonwijk dood. Bij een atoomonderzeeër uit de voormalige Sovjet-Unie... die op 1700 meter diep voor de kust van Noorwegen ligt... is radioactieve straling gemeten. Bij een ventilatiepijp werd straling vastgelegd... die 800.000 keer hoger is dan normaal. Er zou toch geen gevaar zijn voor mensen of vissen, zegt de Noorse atoomwaakhond... omdat verder in het water de straling niet abnormaal hoog is. Bij een wereldwijde actie tegen de smokkel van bedreigde plant- en diersoorten zijn bijna 600 verdachten gearresteerd. 109 landen deden mee onder leiding van Interpol en de Werelddouaneorganisatie. Er werden onder andere bijna 10.000 levende schildpadden gevonden en ruim 1400 andere reptielen. En de toonaangevende Amerikaanse beursindex S&P 500 is voor het eerst door de 3000 punten heen gebroken. Ook de Dow Jones staat op een record. De beurzen kregen een zetje door een toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... die hintte op een renteverlaging eind deze maand. En de Amerikaanse voetbalvrouwen zijn gehuldigd. De wereldkampioenen kregen een parade door New York. Het duurde ongeveer een uur. Er stonden tienduizenden mensen langs de kant. Het weer lichte regen vannacht. Morgen buien, vooral in het binnenland.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 When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about like we never look away voor de Zandvoortse Radio.